Katrien Straatman met het NOS Journaal. Koningsdag is vandaag zijn 49ste verjaardag viert, komt langzaam op gang. Vanwege de kou waren er vanochtend nog relatief weinig oranje fans die al vroeg klaar zaten om de festiviteiten te volgen. De organisatie in Zwolle hoopt dat het de komende uren nog een stuk drukker wordt. Willem-Alexander en zijn familie beginnen hun bezoek aan Zwolle om 11 uur. Om het voor bezoekers en gasten van de officiële viering wat draaglijker te maken, zijn de stoeltjes afgedekt en liggen er dekens en paraplu's klaar. Papua Nieuw-Guinea sluit een Australisch opvangkamp op een van de eilanden van het land. Australië is dringend verzocht de vluchtelingen op korte termijn op eigen grondgebied op te vangen. Het Hoogrechtshof van Papua Nieuw-Guinea bepaalde gisteren dat het kamp in strijd is met de grondwet omdat de persoonlijke vrijheid van de vluchtelingen wordt geschonden. Australië gebruikt meerdere eilanden in de Stille of Indische Oceaan om bootvluchtelingen onder te brengen die niet kunnen worden teruggestuurd naar eigen land. De politie in Den Haag heeft vanochtend een man in zijn been geschoten omdat de agenten dachten dat hij een vuurwapen bij zich had. Toen hij niet luisterde naar de aanwijzingen van de politie is hij in zijn been geschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog twee anderen opgepakt van wie er één in zijn been werd gebeten door een politiehond. Waarom deze twee zijn aangehouden is nog onbekend. Utrecht gaat asielzoekers die in de stad aankomen meteen helpen om te integreren. Ze krijgen onderwijs en als ze de noodopvang verlaten krijgen ze woonruimte in de stad aangeboden, schrijft de Volkskrant. Dat voorkomt volgens de gemeente dat vluchtelingen veel moeten verhuizen en daardoor minder snel integreren. Het weer vanochtend valt er geregeld een bui, mogelijk met hagel of onweer... en dan daalt de temperatuur ook flink. Later vanmiddag breekt de zon wat vaker door... en bij een stevige noordwestenwind wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show.